Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Indonesië is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De meeste hebben brandwonden opgelopen. De evacuatie van mensen uit het getroffen gebied is voorlopig stilgelegd... vanwege hete wolken met vulkanisch materiaal. De vulkaan Semeru is met een hoogte van bijna 3700 meter de hoogste berg van Java. Veel mensen in de omgeving zijn op de vlucht geslagen. Door de as en de vele regen is een dikke modderstroom ontstaan. Bij een zandmijn waren tien arbeiders vastkomen te zitten. Zij zijn door reddingsdiensten in veiligheid gebracht. In Amerika is oorlogsveteraan Edward Shames overleden. Hij was de laatste nog levende officier van de Easy Company... een van de bekendste compagnieën van het Amerikaanse leger. Het boek Band of Brothers en de gelijknamige miniserie van HBO zijn erop gebaseerd. James was Joods en deed mee aan D-Day, de operatie Market Garden en de slag om de Ardennen. Na de overgave van Duitsland wist James in Hitlers adelaarsnest in Zuid-Duitsland... een paar flessen cognac te bemachtigen met het opschrift uitsluitend voor gebruik door de Führer. Edward James was 99 jaar. Prinses Beatrix is positief getest op het coronavirus, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ze liet zich vanwege milde verkoudheidsklachten testen en de uitslag bleek positief. De 83-jarige prinses zit thuis in isolatie. Daardoor mist ze de 18e verjaardag van haar kleindochter Amalia. Volgens de RVD is iedereen geïnformeerd die nauw contact met Beatrix heeft gehad. Vorige week was ze nog op Curaçao. Daar vertelde ze aan de pers dat ze haar boosterprik al heeft gehad. Het weer. Het wordt een overwegend grijze dag met alleen in het westen mogelijk wat zon. Daar kan een bui vallen, in het noorden ook natte sneeuw. En het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Velzen een file van 4 kilometer... en de vertraging is daar 10 minuten. Er ligt daar namelijk een stuk hout op de weg... En op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd in de Koentunnel. Richting Den Haag is daardoor de rechte rijstrook dicht...